een Klomp met het NOS-journaal. Am is een man van 22 gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Volgens getuigen is er zeker zes keer geschoten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft een andere Rotterdammer van 22 opgepakt als verdachte. De politie kwam hem op het spoor dankzij informatie van buurtbewoners en getuigen. Het kabinet is, in de, is de problemen op het spoor zat en heeft daarom besloten om zijn greep op ProRail te vergroten. De verzelfstandiging van de spoorbeheerder wordt teruggedraaid, melden Haagse bronnen aan de NOS. Het ministerie van Infrastructuur kan straks bijvoorbeeld besluiten ongedaan maken en bestuurders benoemen en ontslaan. ProRail is verbijsterd en noemt de beslissing overhaast en onverstandig. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram is bereid om nog eens 83 ontvoerde schoolmeisjes vrij te laten. De groep wil daarover onderhandelen, zeggen de Nigeriaanse autoriteiten. Vorige week werden al 21 meisjes vrijgelaten. Ze maakten deel uit van een groep van 300 meisjes... die twee jaar geleden door Boko Haram uit hun christelijke school werden ontvoerd. De slag om de Iraakse stad Mosul is begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Abadi gezegd in een tv-toespraak. Er wordt al maanden gesproken over de aanval op Mosul. Het is de laatste grote stad in Irak die in handen is van de islamitische staat. De afgelopen dagen hebben steeds meer Iraakse troepen zich verzameld rond de stad... De VN heeft gewaarschuwd dat de aanval op de stad kan leiden tot een miljoen vluchtelingen. Het weer vanuit het westen regen en het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag klaart het vanuit het westen op, maar er ontstaan ook weer wat nieuwe buien.